Goedemiddag, ik ben Dielke Teertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een boer die als protest troep op de snelweg gooide... heeft een taakstaf gekregen. De man uit Gelderland werd een paar weken geleden betrapt... toen hij een berg zaagsel, mest en stro op een afrit van de A18 dumpte. Hij is de eerste boer die is veroordeeld voor een protestactie. Van de rechter moet hij 80 uur vuil prikken, graffiti boenen... of afwassen in een bejaardentehuis. Daarnaast moet hij bijna 4000 euro betalen aan Rijkswaterstaat voor het schoonmaken van de snelweg. En als hij het nog eens doet, moet hij alsnog de gevangenis in, want hij kreeg ook twee weken voorwaardelijk. De voedselbanken hebben het ook deze zomer hartstikke druk. Normaal gesproken komen er in de zomermaanden minder mensen... maar nu verwachten ze duizenden klanten extra. Door de duurdere boodschappen en de hoge energierekening kunnen die niet meer rondkomen. De voedselbank probeert iedereen te helpen, maar dat wordt lastiger. Supermarktketens eh, die doen dan dynamisch afprijzen. Dat betekent eh, gewoon dat ze op tijd prijzen verlagen... zodat er gewoon minder weggegooid wordt. Nou, dat merken wij heel erg. Er komt gewoon veel minder bruikbaar eh, spul binnen. Tot nu toe hebben ze nog niemand met lege handen naar huis gestuurd... maar klanten krijgen soms wat minder mee dan vroeger. En je hebt alleen vandaag nog om op een wel heel bijzonder huurhuis in Amsterdam te reageren. Je hebt het misschien al gehoord. Het is de plek waar Johan Cruijff is geboren en opgegroeid. Die staat op een verhuursite. Nou, welkom. Akkerstraat 32 in Amsterdam. Dat is hier een, eh, een grote slaapkamer met twee eh, openslaande deuren naar, eh, naar een ruime tuin. En als je kinderen hebt die van voetballen houden in de tuin... zou ik wel iets aan de tegels doen. Het sociale huurhuis is 62 vierkante meter en kost je 762 euro per maand. Je moet wel van aandacht houden, want er komen geregeld mensen gluren, vertellen de buren en de verhuurder. Ja, af en toe staan er wel mensen te gluren of even, de, even te kokkeloeren of een foto te maken, dat gebeurt. En dat is ook de reden waarom we toekomstige bewoners vertellen over de geschiedenis van dit huis. Maar je moet er ook rekening mee houden dat sommige mensen foto's maken van je woning en misschien stiekem naar binnen kijken. Of aanbellen. Of aanbellen en vragen of ze naar binnen mogen kijken. En ja, daar moet je wel tegen kunnen. Het weer, veel zon en tropische temperaturen. Aan de kust vanmiddag 28 graden. In het zuiden kan het 33 graden worden. ZFM, verkeersupdate.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 Never wore a suit, um. Rap niggas come around, savage, yeah, spook. Fuck my best partner, make a bitch drop Never sold drugs, nigga, I'm a robber. Yeah. Little bitch bother, hit dog holler. Hit my first lick, went and bought a money collar.